Dat heeft CDA-fractievoorzitter Verhagen zojuist gezegd na een fractievergadering. De hele fractie, inclusief de Kamerleden Koppenjan en Ferrier, kijkt wel kritisch of de uitwerking van de voorstellen recht doet aan de CDA-beginselen en uitgangspunten. Volgens Verhagen zet de hele fractie zich ervoor in om zowel de meerderheid als de minderheid van de CDA-leden te vertegenwoordigen. Hij benadrukte dat niemand in de fractie een uitzonderingspositie inneemt. Zaterdag stemde 68% van de CDA-leden in met samenwerking met VVD en PVV, 32% was er tegen. Het kort geding tegen de Indonesische president Widodo gaat door, ook al heeft hij zijn staatsbezoek aan Nederland afgezegd. De RMS, de regering van de Republiek der Zuid-Molukken in ballingschap, eist dat Widodo wordt opgepakt zodra hij in Nederland komt. Als president van Indonesië zou hij verantwoordelijk zijn voor het jarenlang opsluiten en martelen van RMS-aanhangers. Widodo noemde het kort geding een belediging van het Indonesische volk. De houten pier van de Britse havenstad Hastings is bijna helemaal afgebrand. Op de pier stond een concertzaal waar artiesten als Jimi Hendrix, Pink Floyd en de Rolling Stones nog hebben opgetreden. De pier was al jaren dicht omdat hij niet meer veilig was. Twee jongens van 18 en 19 jaar zijn aangehouden op verdenking van brandstichting. De Russische Nederlander André Geim krijgt de Nobelprijs voor de natuurkunde samen met een Russische Brit. Ze krijgen de prijs voor hun experimenten met het nieuwe materiaal grafeen, waarvan Geim overigens ook de uitvinder is. Grafeen is een zeer lichte, sterke en dunne structuur die onder meer in touchscreens zit, in gassensoren en in zonnecellen. De Nobelprijs voor de natuurkunde bedraagt ruim een miljoen euro. Het weer, afwisselend wolkenvelden en zon. Het wordt 18 tot 21 graden.